7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. ZZP'ers mogen in de toekomst niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet komt met het minimumloon voor zelfstandigen... om de groeiende groep schijnzelfstandigen beter te beschermen. Zo'n 85.000 ZZP'ers werken nu voor minder dan 16 euro per uur. Dat gebeurt vooral bij de post en in de kunst, tuinbouw en tuinzorg. Thuiszorg. Een deel van hen werkt zelfs voor minder dan een tientje per uur. Het minimumtarief moet in 2021 ingaan. Het drinkwater en de biodiversiteit worden nog altijd bedreigd... omdat het de landbouwsector niet genoeg lukt om minder gif te gebruiken. De afgesproken doelen worden nog niet gehaald... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo blijft de onkruidverdelger glyfosaat een bedreiging voor het drinkwater. Ook het effect van landbouwgif op de bijensterfte... ligt in Nederland boven het Europees gemiddelde. De Amerikaanse president Trump was vannacht van plan Iraanse doelwitten aan te vallen. Maar de militaire actie werd op het laatste moment afgeblazen, melden Amerikaanse media. De aanvallen waren bedoeld als reactie op het neerhalen van een drone van het Amerikaanse leger door Iran. Bronnen zeggen dat Trump aanvallen op radar- en raketinstallaties in Iran had goedgekeurd. Waarom Trump op zijn besluit is teruggekomen is niet bekend. De belangstelling onder bedrijven om in Nederland online gokken aan te bieden is groot. 125 bedrijven uit binnen- en buitenland hebben bij de kansspelautoriteit aangegeven dat ze een vergunning willen.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 Een mis steek, pijn. Denk goed na welke kant je staat. de straat, op weg naar het plein van ZFM. You ain't seen nothing, baby. All my life I tried my best. Did not do Just for you. We. makes me want to get Zandvoort ook op internet.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 Uh, and on the way, I grabbed Sole and Mia. And as the cash box rang, I everything else till there was just nothing left. And I paid all the bills. money, he's so vain. Yeah, he been loving himself more than Kim and yeah.